van 5 uur. Mautschreurs met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar CZ heeft als eerste in Nederland de tariefafspraken met ziekenhuizen gepubliceerd. Zo kunnen patiënten voorafgaand aan een behandeling kijken wat die gaat kosten en hoe de prijs zich verhoudt tot andere ziekenhuizen. Vooral voor mensen die hebben gekozen voor het maximale eigen risico van 885 euro kan het van belang zijn. Ze moeten de kosten vaak uit eigen zak betalen. CZ begint bij de openbaarmaking op zijn website daarom met de ziekenhuistarieven onder de 885 euro. De Vlaamse politie heeft in de afgelopen vier maanden 27 boetes uitgedeeld aan Nederlandse vrachtwagenchauffeurs vanwege het overtreden van de nieuwe kilometerheffingenregels, blijkt het cijfers van de Vlaamse Belastingdienst. Sinds april betalen vrachtwagenchauffeurs in België een tolheffing op basis van hun gereden kilometers. Ze zijn verplicht een kastje in de cabine te hebben die de gereden kilometers registreert. Als ze het kastje niet aanzetten staat daar een boete van 1000 euro tegenover. In de kathedraal in Rouen is de begrafenisdienst gehouden voor de Franse pastoor Amel. Hij werd vorige week door twee jihadisten om het leven gebracht. In de kathedraal waren zo'n 2000 mensen. De pastoor wordt vandaag in besloten kring begraven. Het Wereld Natuurfonds in Duitsland looft een beloning uit van 25.000 euro om degene te pakken die vorige maand een wolf doodschoot. Het dier werd gevonden in de bossen bij Görlitz in het oosten van Duitsland. Sinds 1989 is de wolf een streng beschermde diersoort in Duitsland. Toch zijn er sinds 2009 al 18 gedood. Eind vorig jaar leefden ongeveer 350 wolven in het wild in Duitsland. Het weer vanavond blijft het regenachtig, vooral in het zuiden. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen begint de dag grijs en druilerig. Later opklaringen en vooral in het noordwesten soms wat zon. Maxima tussen 20 en 22 graden. En dit was... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan een aantal files. Het heeft voor een deel te maken met het regenachtige weer en wat problemen bij Rotterdam. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Blijswijk, 4 kilometer... Op de A16 Rotterdam-Breda bij de randweg Dordrecht 7 vanwege een modderspoor. En richting Breda ook bij Knoop het een ongeluk. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum ruim 20 minuten extra in de file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Bij Schiedam was ook een ongeluk richting Hoek van Holland, maar dat is inmiddels eh, van de weg af. A27 Utrecht-Breda er staat bij Noordeloos 5 kilometer. Aan 29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 7. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de problemen op de A16.